nu er daar een extra besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken. En dus zien ook veel mensen het niet meer zitten om naar Engeland te gaan... ziet verslaggever Hassan Suskoen op Schiphol. We stonden net bij incheckbalie richting Glasgow... Eh, om te kijken of er nog mensen die kant op gaan. En we kwamen niemand tegen. En ik begreep van Schiphol-personeel hier dat er veel annuleringen zijn. Ook veel EasyJet-vluchten die kant op ehm, zijn geannuleerd... Ja, want die kan wel die kant op vliegen, maar terugkomen kan dus voorlopig niet. met de trein van en naar Engeland kan nog wel en vrachtvliegtuigen zijn ook nog welkom op Nederlandse vliegvelden. En ook de boot van en naar Engeland blijft gewoon varen. Stena Line vaart van Harwich naar Hoek van Holland. Het bedrijf verwacht vannacht een stuk meer passagiers op de boot. Het bedrijf is ook druk bezig om extra personeel te bellen, zodat er meer mensen mee kunnen. Ander nieuws, een grote politieachtervolging gisteravond. In Amsterdam werd een auto zonder licht gespot en toen agent agenten die auto wilde stilzetten, ging de bestuurder door vol gas vandoor richting Utrecht. Pas op de A27 in de buurt van Breda kon de auto met Frans kenteken worden klemgereden. Een man van 22 is opgepakt. Would you please welcome on stage from the Netherlands into the last 16 on his European Tour debut, Martijn Kleermaker! is eh, Slecht nieuws voor darter Martijn Kleermaker. Hij mag namelijk niet meedoen aan het WK in Londen... omdat hij positief getest is op corona. Hij zou vanavond zijn debuut maken tegen Cameron Carolussen uit Zuid-Afrika. Kleermaker voelt zich niet ziek...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 Dat is Prince met Purple Rain. Dan Tracy Chapman op nummer 40 met Fast Car. Oh, die heb ik net al voorbij horen komen trouwens. Fast Car. Ja, dat <laughs> ja. Hmm. En, nummer 39, Willem Nijholt. Sorry dat ik besta. Oftewel, dat is hetzelfde nummer als eh, mensen misschien kennen als eh, Romeo en Julius. Oh ja, prachtig, nummer. Ja, Dus eh, geschreven door Annie M.G. Smit. Mooi statement. Ja. We gaan er niet te veel over kletsen. We gaan gewoon lekker snel luisteren naar Prince.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 Ieder vers en elke aria, Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen Nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar aan. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van CNA altijd Romeo, altijd Julia, daar is de liefde voor bedoeld. Romeo en Julia, en dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht. Nooit op een feestje, met ontroerde ouders geen serpentines versierde tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar vijf regeltjes over Romeo en Julius. Maar we zijn er niet aan toe. Taboe, taboe geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over veertig jaar, die weet, staan er liedjes op de parade, Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij. Liedjes over hem en hem. Zonder aarzeling of rem dan speelt elke muzikus, dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius, barabara. dit wonderschone nummer uit volgens mij de musical Heerlijk duurt het langs van Annie M. G. Smit. Gezongen door Willem Nijholt, Sorry dat ik besta. En prachtige tekst ook inderdaad van... Maar wie weet, ooit worden er singles gemaakt, liedjes gemaakt over hem en hem... En haar en haar. Dat moeten we natuurlijk wel even nageven... dat eh, Annie M. G. Smit op dat moment niet helemaal... Niet helemaal naar de vrouwen Nee, nee, nee, nee, sowieso moeten we wat meer als vrouwen eh, naar voren treden, vind ik. Maar daar hebben we het nog wel aan. Precies op. Women's March, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat was een nummer 39. En we gaan door met de volgende drie. Voordat we weer toe zijn aan een verzoeknummer en een raad, een plaat. Nummer 38 wordt dus Tudwick Hall, Nails, Hair, Hips, Heels. Daarna 37, Melissa Etheridge, Like the Way I Do, yeah. En dan Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Maar eerst pakken we even onze make-up kits en eh, de high heels voor high het heels. volgende nummer. Echt iets voor mij. Ja, precies. Lijkt me echt iets voor jou inderdaad, Anja. <laughs> Todrick Hall, Nails, Hair, Hips. nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you wish. New phone, who this? Pussy puss puss, give him cunt, cunt, cunt, bitch. Mama, yes, star, then you pop that tongue, bitch. This whole club is my runway, run, bitch. Y'all five, four, three, twos, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk off, I strut, strut, strut, and then sashay. Okay. But I don't work for free. No. That's not the tea, hunty. No, so make it rain on me, me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips toes, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes. Don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose. Camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist. VIP list. Wave, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left, right, left for the sin, bitch. Where's my sash and crown? Cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all six, seven, eight, nines, I'm a ten, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair hips, heels. Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on, everybody on the floor, everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance, I want to see you work. Come on, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop. Tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me. pose for me, pose for me, pose and blink for these, blink for these hoes, blink for these, blink for these hoes, Shade for me, shade for me, shade. Shade for me, shade for me, shade. now. Fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan. Shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam.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 Eh, de zon gaat schijnen. Oh ja, het is altijd. Dankjewel, ja. Eh, Cor. Het is eh, Raad de Plaat, inderdaad. Ja. Je bent even niet opletten, je zit lekker in die nummers. en <laughs> vervolgens hebben we natuurlijk het moment voor de prijsvraag. De tweede in deze uitzending. En ehm, we hebben een, wederom een fragment klaarstaan. De bedoeling is dat je raadt wie de artiest of wie, wat de titel van het nummer is. En zodra je dat weet, dan bel je naar... 023 573 0393. Ja. Doen hoor. Zeker. Eh, dit is, hier komt het fragment. Ja, en eh, iets minder eh, bekend nummer. Alhoewel, dat weten we helemaal niet. Wij weten helemaal niet wat de geheugenbibliotheek van onze luisteraars is natuurlijk. Maar laten we hem eh, nog een keertje doen. Ja? Yes, en je hoort inderdaad daar iets op, op starten. Nou, misschien moet je even doordenken in je geheugen. Zodra je het weet, bel naar 023 573 03. Drie. ja. En, we horen eh, nog niks, hè? Nee, we horen nog niks. Nee. Dus, misschien, eh, misschien, moeten we iets van een... Eh, we gaan even inlassen. hoe is deze lijst ontstaan eigenlijk? nou, ik, ik denk, ik, ik, denk misschien is het handig dat we even iets van een hint geven. Oh, een hint. Ja, ja dat kan precies. Ja, ja, ja, want we, we, kunnen zeggen dat deze meneer die zeg maar de artiest is... die, die, die heeft iets met mieren. Ja, precies. Ja, ja, Dat, is, dat is een leuke hint. Ja, dus eh, we, gaan kijken of het, eh, of het nu een beetje gaat kriebelen. Die mieren. Dan, eh, Ja, en ondertussen kunnen we natuurlijk even hebben over... Ja, misschien hoe, wel. Hoe, is eigenlijk dus, ontstaan deze... ja, hoe is de lijst ontstaan? We hebben samen eigenlijk koppen bij elkaar gestoken... en even gekeken wat voor nummers we al gedraaid hadden. Ja, precies. we hebben op internet gezocht naar de Pride Top 100... Ja, de Homo Top 100. De homo van de 2020 van inderdaad de Pride Amsterdam. Ja, ja. en eh, ja, daar hebben we eigenlijk eh, de nummers uitgekozen en in de lijst gedaan. Waarbij we natuurlijk zelf ook nog wat, eh, wat nummertjes toegevoegd hebben. Jammer genoeg dat Wendy natuurlijk niet in de, in de Homo Top 100 van Amsterdam. nog niet. Nog niet, dat gaat komen. <laughs> maar dus die hebben we toegevoegd. En nou, daar is op gestemd. We hadden 100 nummers in de lijst en er is op gestemd. En eh, leuk opgestemd ook. En toen hebben we nog extra verzoekjes gekregen. Sommige verzoekjes van mensen die eh, van, op nummers die al in de lijst stonden... maar een commentaar hebben gegeven en daarom erop gestemd hebben. Eh, anders zijn gewoon nummers die niet in de lijst stonden... en die mensen graag willen horen, luisteraars graag willen horen. Die komen, straks komt daar ook een, een nummer eh, van. En misschien moeten we dan eh, deze prijsvraag maar laten voor wat die was. Ja, of we kunnen nog even een poging wagen. Staat het fragment klaar? Oké. luister Luisteraars, opgelet. Dit is het fragment voor Raad de Plaat. Eh, neem de associatie mee van de man heeft iets met mieren. Dat zijn van die kleine kriebelende zwarte beest. Rood zijn ze er trouwens ook trouwens. En luister naar het fragment. ja, ik had natuurlijk even moeten aangeven in de Oké, je mag bellen naar 023. Eerste beller. 573 03 als je weet wie de artiest is. Dus dit nummer, Stand and Deliver, ja. is van... TikTok, TikTok, TikTok. Nou. Ik denk dat het... Eh, ja, ik, denk, dat, we verder moeten. dus dan gaan we dit dus eh, nummer niet draaien, Cor. Nee, we gaan, gaan we niet eh, draaien. nee. streng, dat is Ja, ja, ja, ja dat is jammer. ja, ja, volgende keer weer. Nou. Dan kan je hem voor januari in de lijst zetten voor ja, we houden Rainbow we houden Radio. ja, we houden ja? in ieder geval een sjalo. En dan kunnen we ook zeggen van, dit was het nummer jongens. <laughs> nee, we gaan nu naar een verzoekje van Mieke. Ah. En die schrijft als nagedachtenis aan mijn overleden man. En dat is het nummer Zo zal het zijn van Rob de Nijs. Oh, prachtig nummer. We gaan naar dat luisteren. Doof nu het licht en sluit je ogen. En vergeet de strijd. Jouw leven hier is ongevlogen, Maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk de kleinste bloem. Is daar als de hoogste eind, En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar Nu die laatste droom maar En wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is zon schijnt naar de regen. Zo zal zijn. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn. Het heetste vuur wordt dat als spannend een kaars zo klein. Zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zal als de zon schijnt naar de regen. Soms Ik dat staan, Zo zal het gaan. En waar jij gaat, laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. Jouw taak op aarde is voldaan. Zoals je was in alle liefde, zo zal je Zo zal het zijn. Een prachtig mooi warm nummer van Rob de Nijs. Waarschijnlijk van zijn nieuwe album. Is zijn laatste album waarschijnlijk. Dankjewel mam, mooie plaat. We denken aan pa. En dan gaan we hierna door. Gaan we naar Alison Moyet met All Cried Out. Maar eerst hebben we Henk aan de eh, telefoon. ja, want, dat is een eh, eh, verzoeknummer. Dat is een verzoeknummer, ja, Dus als het goed is, hebben we Henk aan de telefoon. Ja, goedemiddag. Dit is Henk. Hey Henk. Oh, hallo. Hallo. Ik heb begrepen dat jij Henk Burger bent. Onze jingle maken. Of niet? Nee, dat nee? niet. Oh, oké. Andere Henk. Nee, nee, Andere Henk inderdaad. Ja, andere Henk. Oké, oké. Zeg, Henk, jij hebt Alice Moyer met All Cried Out een heerlijk nummer aangevraagd. vertel, je, je, hebt er al wat op geschreven, maar vertel, wat, wat, wat heeft jou dit nummer doen kiezen? Nou ja, ik, eh, ik, volgens mij, ik, ik, ik, ik, draai al heel lang mee in de gay scene ondertussen. Eh, maar ik weet nog dat ik de LP heb gekocht eh, waar dit nummer op stond. En toen ik mijn eerste stapjes volgens mij in de Amsterdamse gay scene zette, dat heb ik denk, ik denk ergens half jaar achter of zo waarschijnlijk. En ik, ik, kom uit, ik kom uit het, uit het Oost-Groningse. En ik weet nog dat ik die LP, ja, die vond ik echt geweldig. Ehm, eh, omdat ik, eh, ja, ik vind de stem, ik vind de stem echt geweldig van Alice Moyer. En je kan dus zo lekker op meebeleren. En waarschijnlijk had ik toen <laughs> eh, een een of andere liefde die niet werd beantwoord. En dan kan je met dat All Cried Out natuurlijk gewoon helemaal losgaan. Helemaal dus, losgaan. ja. dus ik, vandaar dat dat eigenlijk dus nog steeds, ja, het blijft gewoon een, super nummer vind ik nog steeds ook. Dus, ja, dat is het ook. We gaan hem snel bellen. Eh, <laughs> we gaan hem snel draaien, ja, eh, Henk. Super, dankjewel. Oké. leuk. Jij ook bedankt voor het insturen en voor het beschikbaar zijn voor uh, de telefoon. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ja, goede dagen, goede en succes met de uitzending nog. Dankjewel, super. dag Henk. Dag, Doei. van Alison mooie. Nou, we hebben onze longen hier eventjes lekker uit het lijf eh, geschreeuwd. De passie zit er inderdaad in. Prachtig verzoeknummer inderdaad. Dankjewel Henk voor jouw bijdrage aan dit programma. En wij gaan ondertussen door met de laatste nummers alweer van het eh, tweede blok. Ja, nummer 35, Itzilia Romley, Hemel en Aarde. Wauw. Nummer 34, Share, Believe. Dan 33, mag je zelf aankondigen. Ja, Adam Lambert met What Do You Want From Me? En dan sluiten we dit blok af met Helene Fischer. Atemloos door die nacht.